12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Luik in België is een man levensgevaarlijk gewond geraakt... toen hij achter een auto aan werd gesleept. Ooggetuigen belden in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie... en zeiden dat de man vastgebonden door het centrum werd gesleept. De politie vond eerst alleen een schoen terug, later ook het slachtoffer... een man van 26 uit Waver. In verband met de zaak zitten twee mensen vast. Bij Leg in Oostenrijk zijn zeker drie Duitse skiers omgekomen bij een lawine. Een vierde Duitser is nog niet gevonden. De groep skiede op een afgesloten route... en op veel plekken in het noordelijk hooggebied... is daar code rood afgegeven voor lawinegevaar. Ook in de VS zijn er problemen door het winterweer. Daar heeft het eh, aan zeker vijf mensen het leven gekost. In staten als Missouri en Kansas ontstond door de sneeuw een chaos op de weg. Vliegvelden hebben tientallen vluchten geannuleerd. De koning en koningin zijn vandaag officieel verhuisd. Het gezin heeft Villa Eikenhorst in Wassenaar verruild... voor Paleis Huis ten Bos in Den Haag. Het is afgelopen drie jaar voor 63 miljoen euro verbouwd. De renovatie van het woongedeelte is klaar. De rest volgt dit voorjaar. Huis ten Bos wordt gebruikt als woonpaleis en voor officiële ontvangsten. Bij een brand in Waverveen bij Vinkenveen zijn vanochtend vroeg diverse auto's in vlammen opgegaan. Ze stonden op het terrein van een autobedrijf. Toen de brand weer aankwam stonden zeker tien auto's in brand. Door de hand de wind sloeg het vuur snel over. Uiteindelijk zouden 14 auto's verloren zijn gegaan. Oorzaak van de brand in Waverveen is niet bekend.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 Serieus Echt Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend.